Kees Groot met het NOS-journaal. In Borren hebben de 1500 medewerkers van Netcar opnieuw het werk neergelegd. Ze willen dat Mitsubishi snel een besluit neemt over de toekomst van de Limburgse autofabriek. Bij Netcar worden tot 2013 de Mitsubishi-modellen Colt en Outlander gemaakt. Het automerk heeft al gezegd dat er voor de Colt in ieder geval geen opvolger komt. De vakbonden hebben een petitie aangeboden aan de Raad van Commissarissen bij Netcar. Daarin eisen ze dat de 1500 werknemers hun baan behouden. De gemeente Utrecht wil volgend jaar een proef beginnen met de opvang van buitenlandse daklozen. Het gaat daarbij om schrijnende gevallen, zoals mensen met medische of psychische problemen en daklozen met jonge kinderen. Vorige week werd bekend dat daklozen steeds vaker illegale tentenkampen in en rond Utrecht opzetten. De bewoners zouden Oost-Europeanen en uitgeprocedeerde asielzoekers zijn, in totaal ruim 100 man. Als de gemeenteraad het plan goedkeurt, komen er in totaal 16 plekken voor tijdelijke opvang beschikbaar tv producenten en filmmaakster Olga Matze is overleden. Ze werd wel de moeder van de Nederlandse soap genoemd. Matze stond aan de wieg van Goede Tijden Slechte Tijden, de succesvolste Nederlandse soap. Ze schreef jarenlang de belangrijkste scripts en geldt als de ontdekker van Anthony Kamerling, die begin jaren 90 in GTST speelde. Olga Matze werkte ook mee aan de soaps Onderweg naar Morgen en Goudkust. Daarvoor was ze vooral bekend als regisseur. Voor haar korte debuutfilm Straf won ze in 1974 een zilveren beer op het filmfestival van Berlijn. Olga Matze is 64 jaar geworden. De plenaire zaal van de Tweede Kamer is aan het begin van de middag in, een plenaire, in de plenaire zaal van de Tweede Kamer is aan het begin van de middag een lamp naar beneden gekomen. De lamp spatte vlak naast minister Schippers van Volksgezondheid uiteen. De minister schrok zo dat de vergadering enige tijd werd stilgelegd. Hoe de lamp naar beneden kon komen wordt nog onderzocht. Het weer, stormachtige wind. De buien nemen de komende uren langzaam af, maar in de loop van de nacht komen er opnieuw buien met kans op natte sneeuw. Morgen is het wisselend bewolkt en wordt het maximaal 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat water op de weg op de A4 richting Amsterdam. Bij het is de linkerrijstrook dicht, 3 kilometer file.